Zit van der Linde met het NOS Journaal. De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben een speciaal coördinator aangesteld om de problemen op het stroomnetwerk aan te pakken. Het netwerk is overbelast en er is volgens de netbeheerder geen ruimte meer om nieuwe bedrijven aan te sluiten. De coördinator gaat zo snel mogelijk bekijken hoe de ruimte op het netwerk maximaal kan worden benut. En daarnaast investeert netbeheerder Tenet de komende 10 jaar ongeveer 2 miljard euro in beide provincies. Dat geld gaat onder meer naar nieuwe hoogspanningsstations. De mannen die gisteren in Colombia een Nederlandse toerist doodschoten... hadden vermoedelijk een drugscrimineel als doelwit. Dat zegt de lokale politie tegen Colombiaanse media. Gisteren openden twee mannen het vuur in een restaurant. Het Nederlandse slachtoffer zou aan een tafel naast die van de drugscrimineel hebben gezeten. Meerdere reisorganisaties willen Schiphol verantwoordelijk stellen voor de schade door het reizigersquotum dat de luchthaven deze zomer wil instellen. En ook luchtvaartmaatschappijen, KLM en Transavia stellen dat Schiphol voor de financiële gevolgen moet opdraaien. Het kabinet laat onderzoek doen naar de gang van zaken rond een klokkenluider bij de NPO. Die dacht na een melding een vertrouwelijk gesprek te voeren met de hoogste ambtenaar van het ministerie van OCW. De klokkenluider kwam er volgens BNR Nieuwsradio later pas achter dat deze Marian Hammersma een privérelatie had met de toenmalige NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijksman. Minister Dijkgraaf laat uitzoeken hoe het ministerie met de klokkenluider is omgegaan en of dat volgens de regels ging. De opvolger van Shula Rijksman zei eerder tegen BNR dat Rijksman mogelijk in strijd met de gedragscode heeft gehandeld. Het weer. Vannacht trekken er wat sluierwolken over het land. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zijn er ochtends wolken in het noorden. Verder is er veel zon. 26 graden in Friesland en ruim 30 graden in Limburg en Noord-Brabant.